7 van Tijn met het NOS-journaal. Afgelopen maand zijn er op Cuba zo'n 140 politieke gevangenen bijgekomen, zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. In december haalden Washington en Havana na tientallen jaren de diplomatieke banden aan. Afgesproken was dat Cuba enkele politieke gevangenen vrijlaat. De aard van het Cubaanse regime is nog niet veranderd, zegt een Amerikaanse woordvoerder. Terreurgroep Islamitische Staat zegt dat het de Jordaanse piloot heeft gedood die eind december gevangen werd genomen. De gevechtsvlieger is volgens IS levend verbrand. Dat melden internationale media. IS heeft een video gepubliceerd waarin de piloot levend verbrand lijkt te worden. Of die echt is, is niet duidelijk. MPO 1 krijgt deze zomer een uitbreiding, zodat de rampenzender van de NOS optimaal blijft functioneren, ook als er een calamiteit is bij de omroep zelf. Met die noodvoorziening kan de uitzending van de drie publieke televisiezenders op afstand worden geregeld. Donderdagavond was er op de zender NPO 1 een uur lang geen beeld. Het NOS-gebouw was ontruimd vanwege een indringer. De eerste bewoners uit de Rotterdamse wijk Schiebroek... die hun huis uit moesten na de explosie en de brand van afgelopen weekende... mogen even hun huis in. Veel mensen hadden geen tijd gehad om bijvoorbeeld medicijnen of kleding... of hun huisdieren mee te nemen. Ze kunnen nu onder politiebegeleiding voorzichtig de woningen binnen... om hun spullen te halen. Er is nog gevaar voor instorting. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil een regeling voor voetballers die zaken hebben gedaan met matchfixers en die dat opbiechten. Eerder pleitte de PvdA daar al voor, nu sluit de VVD zich daarbij aan. Recent kwamen berichten naar buiten over matchfixing bij voetbalclub Willem II. Het weer. De temperatuur daalt tot min 1 aan zee en min 5 in het binnenland. Lokaal kan een mistbank ontstaan en aanvriezende mist of een lokale bui kan het glad maken. Morgen is er geregeld zon en slechts een enkele bui en dan wordt het 2 tot 5 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. staan nog files op de A2 van Utrecht naar Amsterdam... tussen Breukelen en Knoopend Amstel, 9 kilometer. A9 Amstelveen richting Diemen. Voor knooppunt Diemen 5 op de ring van Amsterdam. De A10 Oost en Zuid richting Den Haag voor knooppunt Nieuwe Meer 7. Op de A10 Oost en Noord richting Zaanstad tussen knooppunt Amstel en de Zeeburgertunnel 7 kilometer.